Jobboot met het NOS Journaal. Het parlement van Curaçao wil dat Nederland op maandag de tijd om dat te regelen. Anders moet Den Haag ingrijpen, vindt de meerderheid in het parlement. Vorige maand viel de regering van Curaçao. Drie statenleden van de coalitie sloten zich daarop aan bij de oppositie. Onder leiding van de omstreden oud-premier Schotten. Die wil nu een regering vormen op basis van de vorige verkiezingen van vorig jaar. Maar daar wil de demissionaire regering nu een stokje voor steken, desnoods met hulp van Den Haag. De Amerikaanse oud-president Obama spreekt de beschuldigingen tegen dat hij president Trump heeft laten afluisteren. Op Twitter schrijft Trump dat de telefoongesprekken in zijn Trump Tower zijn afgeluisterd vlak voor de verkiezingen. Maar de president komt niet met harde bewijzen. Volgens een woordvoerder van Obama heeft niemand in het Witte Huis zich tijdens dienstpresidentschap ooit bemoeid met justitiële aangelegenheden. Obama kan dus ook nooit opdracht hebben gegeven tot afluisterpraktijken van wie dan ook, al dus de woordvoerder. China gaat meer geld uitgeven aan defensie. Het budget wordt met ongeveer 7% verhoogd, waarmee de uitgaven in zes jaar tijd bijna zijn verdubbeld. De ontwikkelingen worden met zorg gevolgd door de buurlanden van China en de Verenigde Staten. Volgens China is verhoging van het defensiebudget nodig om het machtsevenwicht in de regio te bewaren. Dat dreigt volgens China namelijk uit balans te raken door het raketschild dat de Verenigde Staten wil aanleggen in Zuid-Korea. Op de EK Indoor Atletiek in Belgrado heeft atleet Livarmin, Livarmin Bonifacia brons veroverd. Dat deed hij op de 400 meter. Hij liep bovendien een Nederlands record. Het is de tweede keer dat Bonifacia een medaille wint op een groot toernooi. Vorig jaar won hij ook al brons op de EK in de buitenlucht. En dan voetbal. In de Eredivisie versloeg FC Twente in eigen huis Willem II. Het werd 2-1. En dan nog het weer. Overwegend bewolkt, op veel plaatsen regen, vooral in het zuiden en oosten mogelijk met onweer.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 this is what you get. ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. High times, let them go. For two turntables and a microphone it's the only way that I know. een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het is vandaag zaterdag 4 maart. Dat betekent van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor het eerste uurtje. En natuurlijk eh, de party update. Team boven beste plaats voor de danser. Een beetje shownieuws. En natuurlijk de lekkerste hits. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening hoor je Sam Veld en Hoek Sling... met Open Your Eyes. En dit is muziek van Leandro da Silva... samen Gary Chaos met Café. about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I, been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I, been waiting all night. It's game time I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. When you're ready to 180 in the gray Mercedes, South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael Jordan and always win like he did in the fourth. Like he did when the shots is falling and the phones recording. Yeah, you know that we doing the most. Hey! We gon' make it rain, rain, rain, like we won a championship game. We gon' need some more champagne it's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I, been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I, been waiting all night. It's game time. shopping till your fingers sore. I'm going to about a credit card made from NBA floor. Hey, it's game time and I'm in the pros. Nah, me and your ex can't have the same score. Tryna hit the end zone from the friend zone, and maybe bring friends to the end zone. Hey, it's up to you when we in Syracuse. Get you hot and cool you down. I got the damn flu. We gon' make it rain, rain, rain, like we won a championship game more champagne to take it all away. It's about to go down in a minute. Let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I It's game time. Step back. Whoa. Hit him with the shake. shake. Crossover going hard in the bank. Hit that. Yeah. Money in the bank. All star. Watch me do it all day. Step back. Whoa. Hit him with the shake. shake. Crossover going hard in the bank. Hit that. Yeah. Money in the bank. All star going hard. It's about to go down. In a minute. Let me touch down. I'ma get it. I'ma get it. Cause I, I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone.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 Grab on my waist and put that body on me was muziek van Ed Sheeran met Shape of You. En dan in de Galantis remix. En daarvoor horen we Flow Rider met... Uh, samen met Zagen de Gemini met eh, Game Time. Ik heb nog een beetje nieuws voor je. Met gezinsuitbreiding op komst zijn Beyoncé en Jay-Z op huisjacht gegaan in L.A. Hun huis is te klein, hè? Het stel woont op dit moment nog eh, met hun vijfjarige dochtertje Blue Ivy in New York. En de 35-jarige Lemonade-zangeres maakte begin februari bekend... zwanger Oftewel, uh, Ivo ik te zijn van een tweeling. Ze zijn actief op zoek naar een huis voor uh, nare gezinsuitbreiding. Al dus een ingewijdheid. Stel zou de villa hebben bezichtigd van eh, producent Aaron Spelling... die in 2006 overleed. Het pand dat op een Franse château lijkt... beschikt over 14 slaapkamers, 27 badkamers... een bowlingbaan, een sportschool, kapsalon en een bioscoop. Er zal diep in de buidel moeten worden getast. Eh, de zanger en de rapper eh, die, eh, moeten de vraagprijs van maar liefst 200 miljoen dollar... dat is ongeveer 889 miljoen euro op tafel leggen. Op dit moment, uh, op dit moment Beyoncé en Jay-Z regelmatig voor hun werk naar L.A. En volgens een bron wilden de twee van de stad in Californië hun permanente basis maken. Ze overwegen serieus om fulltime in L.A. te gaan wonen. Zegt een bron die hieraan toevoegde dat stel al op zoek is naar een goede school... voor de dochter Blue Ivy. Dus ja, hè? Als je een tweeling krijgt, dan moet je meteen eh, een hele berg met extra kamers hebben. En voor elk uur een andere kamer. En eh, de 3FM heeft eh, broederliefde Thomas Asier, Lucas en Steve, ah, Indian Askin en Call It Off toegevoegd aan de lijnen voor het 3FM Award Festival. Het gaat gehouden worden in Tivoli Vredeburg in Utrecht. Zo maakte DJ Wijnald Spelman afgelopen donderdag op de radiozender bekend. Het was al bekend dat Ronnie Flex The Experience, Chef Special, De Staat, Blauwzoen en Be Brave komen optreden net als eh, Teske. Paul Sina, Jonah Fraser, Ronde, Delicts en Dirtcaps. En uh, paasmaandag 17 april treden ruim 20 Nederlandse artiesten op... Eh, op de vier podia's van het festival. dus daar moet je gewoon bij zijn, dacht ik zo. CFM Zandvoort, zaterdagavond 4 maart. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Maar er is muziek. Rag and Bone Man met Human. So maybe I'm right. But I'm only human after all. I'm only human Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. en uh, eh, Castelspel. En daarvoor Rack and Bowman met Human. Alleen jij hoorde dit keer de Rocket Fun en uh, die Kraus remix. Aangezien we al de standaard eh, overal in Nederland op elk raadstation die standaardversie horen... denk ik van, we gaan vandaag eens een andere versie draaien. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er gaan op deze zaterdag 4 maart 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint vanavond om half negen, dus is inmiddels al begonnen in Escape in Amsterdam. En eh, ja, natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En eh, wie die vanavond mee heeft genomen, ik heb geen idee, want eh, <laughs> de helft van de flyer is niet compleet. In ieder geval voor meer informatie check even de website escape.nl. Nog een feestje iets verder voorbij Escape. Dan hebben we, de, hebben Club R. We hebben vanavond Bearball. Dat begint om 11 uur, doet 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even r.nl met onder andere DJ Rado, Mike J, DJ eh, Bramsterdam en Big eh, General. En in Area 2 Sergio Cardoso. Dus eh ja, vanavond dus in Club Air het feestje Beerbal. En nog een leuk feestje, wekelijks feestje, Encore. In natuurlijk de Melkweg eh, in Amsterdam vanavond het thema Encore of Night Bo Wanda. En het begint rond de klok van middernacht. 3 tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website eh, melkweg.nl. Met de eh, Mox Wanda. Nee, Boyk Wanda moet ik zeggen. En voor de rest, eh, geen idee wie er nog meer komen. Maar hè, het zal goed komen denk ik. En het leukste feestje, waar je mij zeker zal vinden vannacht, is in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanavond Don't Let Daddy Know, Saturday. Begint op 10 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check even uh, eh, DLDG, nee, DLDK moet ik zeggen. DLDK.com of gewoon op psychodoom.nl. Met onder andere Tiesto, Dimitri Vegas Like Mike, Nicky Romero, Don Diablo, WMW, Showtag, Blasterjack. Om met Oscar, Headhunters, Danique, Sam Fox, Third Party, Mike Williams en uh, eh, Asan. En het is allemaal hosted bij MCG. Vanavond dus in de Ziggo in Amsterdam. Tot vroeg in de ochtend. Don't let that daddy know. Dus eh, ja, hè, met jazz dan. Dus eh, het gaat allemaal, denk ik, helemaal goed komen. En dan gaan we eens even kijken wat dichter bij huis in de, de Stalker in de Kromme tegen in Haarlem. Daar zit hij al 100 jaar volgens mij, zolang als ik, uh, zoals lang als ik ga stappen dan eh, is hij er eigenlijk al. Vanavond uh, in Stalker, Cayenne Tropical. Begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Tony, Dominique Brooks en Sebastian Bronk. En tot zover ook de party update.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 En daarvoor horen Cortino met Carnival. En zo werd het eventjes tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Welke platen zijn er erg populair deze week in de clubs... en welke platen kan je zeker verwachten... als je dit weekend nog gaat stappen her en der in de clubs in, eh, in eh, Zandvoort... Haarlem of Amsterdam, of, eh, of Den Haag, of waar je ook naartoe gaat. Deze week op 10, Dead Live en Ozzy James met de Swag On... Op 9 deze week Oxia met de Domino. De Matador remix op 8. Tuyamo met Make You Love Me. De extended mix op 7. Kellerkind met de eh, Chakito Pan Futuring Sven. Op 6 Zonderling met Tunnel Vision. Tunnel Vision moet ik zeggen, de Don Diablo uh, versie. Op 5 deze week de Golden Boy met Egyptian Lover. Op 4 Max Chapman met Zulu. En op 3 Frank Rizzardo met Same Man. Deze week op 2, Joe Goddard. Met Music is the Answer. Deze week op 1, Throttle. Het Hit the Road Jack. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. Hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. Hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. to say. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Yeah! Hit Hit the the the the road, road, road, road, Jack. Jack. Jack. Jack. Don't Don't Don't Don't you you you you you come come come come back back back back no no no no no no no no no no more, more, more, more. more. more, more, more, more. more. With With What'd say? no more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. a foundation, a rhythmic foundation for other people to play on. It's a, it's a responsibility that you have to do. It's a joy that you have. Chocolate Puma te zijn met Pep en Rash. Met die fantastische platen Stars Are Mine. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk op CFM Zandvoort... op deze zaterdag 4 maart 2017. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen... Meteen op 10 DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje. Als afsluiting van je zaterdagavond gaan we naar Italië. Met DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. Voor nu nog een paar stukjes muziek.